Eh, dus er ligt overal glas. De voorkant van de tram staat nu in de winkel. Er zijn zo'n 20 mensen in die tram. Die zijn er nu uitgehaald. En ja, de hulpdiensten hebben het gebied eromheen afgezet... en proberen een overzicht te krijgen over eh, de schade die dit teweeg heeft gebracht. Er zijn vier mensen licht gewond geraakt, onder wie de bestuurder. Hoe de tram in Oslo van de rails heeft kunnen raken is nog niet duidelijk. Bij Russische aanvallen op de twee grootste steden van Oekraïne zijn minstens vier doden gevallen. Tien anderen raakten gewond. In de hoofdstad Kiev vloog na een droneaanval een huis in brand door vallende brokstukken. In Kharkiv werd onder meer een monumentaal gebouw geraakt. Flink balen voor duizenden mensen die nog een ticket voor de dinnertrain hebben liggen. Dat bedrijf bood luxe diners in een rijdende trein aan, maar ging in augustus failliet. De curator zegt nu tegen persbureau ANP dat een doorstart niet gaat lukken. En dat de kans klein is dat klanten hun geld terugkrijgen. En vanavond zijn de eerste potjes om de KNVB-beker. In het begin van het toernooi zitten er bijzondere wedstrijden tussen. Tussen amateurs en profs van het allerhoogste niveau. Zo neemt Kolping Boys uit oudorp bij Alkmaar het op tegen FC Groningen. In het dorp is iedereen er klaar voor. Dit leeft gewoon geweldig. In het dorp, bij de supermarkt, bij de mensen hebben allemaal zin in. Dat is het mooie aan voetbal. Je maakt altijd een kans. Laat ze maar komen. Het enthousiasme van iedereen eh, is, is heerlijk om te zien. Dus ze worden met vuurwerk begeleid, spandoek, eh, ja, het wordt een, eh, een geweldige avond. 15 bussen zijn er gehuurd om alle fans uit het dorp naar het stadion te vervoeren. Het weer, veel wolken, wat buien en motregen bij 15 graden.